Ze worden beschuldigd van ondermijning van het Saoedische Koninkrijk. De rechtbank heeft drie van hen nu voorlopig vrijgelaten. Geëist is wel dat ze komen opdagen bij het vervolg van de rechtszaak. Waarschijnlijk komen ook de andere zeven binnenkort voorlopig vrij. Het Britse lagerhuis gaat morgen toch stemmen over de brexit. Van de voorzitter van het huis mocht premier May haar deal met de EU... niet voor een derde keer in stemming brengen. Maar daar heeft May nu iets op gevonden. Ze heeft haar deal gesplitst... waardoor er morgen niet over de toekomstige politieke relatie met de EU wordt gestemd. De lagerhuisleden gaan morgen wel stemmen over het uitredingsakkoord... burgerlijke rechten en de backstop. Instemming met het uitredingsakkoord is een voorwaarde van de EU... om de brexit tot 22 mei uit te stellen. Het ziet er niet naar uit dat het Lagerhuis het uitredingsakkoord nu wel goedkeurt. De Noord-Ierse gedoogpartij DUP blijft tegen. Daarnaast heeft, meer, heeft meer stemmen dan tot nu toe nodig... van Lagerhuisleden van haar eigen conservatieve partij... en ook van leden van Labour. Op ruim 100 plaatsen heeft de politie gokzuilen in beslag genomen. Dat zijn computers met een internetverbinding... waarbij met contant geld illegaal op uitslagen van sportwedstrijden kan worden gegokt. Waarschijnlijk wordt er veel geld mee witgewassen... Het ging om een landelijke actie waarbij zo'n 200 agenten waren betrokken. Het zwaartepunt lag in Rotterdam en omgeving, waar meer dan 50 gokzuilen zijn meegenomen. Het weer vanavond en vannacht klaart het op.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 Ehm, we gaan verder met muziek en een nieuw album van het label Arc Music. Het ARC Music label uit Engeland. Dus uh, een beetje de eten in de bijt, want het gaat eh, niet zozeer over muziek, maar meer over world music. Ja, wereldmuziek in het goed Nederlands. En ehm, Ark, uh, en even kijken, Ad heet die. Die heeft daar een, destijds, al enige tijd geleden, een aardige promo over gemaakt. En daar gaan we eerst naar luisteren. En dan naar het nieuwe album van Mary Ann Kennedy.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 Je schaffle nur, ik zal es doen, je dit maar doen, ja ook een goed. Met hanik en tank en hunnig gezeins, wat kan men een lijk, ik hak het juus, je dit maar doen, ja hak maar goed. Je schaffle nur, ik zal es doen, je dit maar doen, ja ook maar goed. Het wil me en het een vrienden pieps, beweert een kova daar, je maar doen, ja hak ik zal doen, je this I Abhaya Hi, this is Michelle Qureshi, and you're listening to my new album, Seventh Wave, on Peaceful Radio.